Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De Eerste Kamer is gisteravond akkoord gegaan met een nieuwe pensioenwet. Daardoor staat het geld dat je apart zet straks niet meer op één gemeenschappelijke hoop... maar spaart iedereen zelf voor het eigen pensioen. Opvallend veel mensen gaan naar de huisarts met concentratie- en geheugenproblemen. Volgens het RIVM heeft het waarschijnlijk te maken met corona. Ze zien het vooral bij 45-plussers, maar ook bij de groep daaronder. Ook bij jonge volwassenen van 25 tot 44 eh, zien we dat eh, deze mensen vaker geheugen- of concentratieproblemen hebben. Bij hen ging het om 31% meer vergeleken met 2019. Komt waarschijnlijk niet alleen door het virus zelf... maar ook door de maatregelen kan het geheugen bij sommige mensen achteruit zijn gegaan. Op veel plekken in Zuid-Korea en Japan was vannacht dit te horen. De sirenes gingen af nadat Noord-Korea een raket had gelanceerd. Dat land wilde een spionagesatelliet lanceren, maar dat is niet gelukt. Kort na de lancering stortte het ding in zee. Mogelijk gaat Noord-Korea het later nog eens proberen. En als je met het mooie weer vandaag neerploft bij een terras... is het na afloop misschien wel even slikken. Bier is namelijk fors duurder geworden. Volgens de horeca betaal je op de meeste plekken zo'n 10% meer. En dat valt nog mee omdat ook wij worstelen met het feit dat we ook wel een beetje tegen een eh, psychologisch plafond aanzitten. Met de prijzen die we überhaupt durven en kunnen vragen. Hij zegt dat de inkoopprijzen van bier nog veel harder zijn gestegen. Maar dat veel ondernemers die dus niet helemaal durven doorberekenen aan hun gasten. En het weer nog flink wat zon. Prima terrasweer dus. Ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. 22 tot 25 graden. Het kan wel behoorlijk stevig waaien. Vooral in het noorden en aan de kust voelt het daardoor wat koeler. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelevarensveen is één rijstrook dicht.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 Minister Schouten noemt het een belangrijke stap dat er na 15 jaar discussie een nieuwe pensioenwet is. Gisteren ging ook de Eerste Kamer akkoord met die wet. 46 leden stemden voor, 27 tegen. In Syrië hebben ruim 15 miljoen mensen humanitaire hulp nodig, zeggen de Verenigde Naties. Zonder extra geld lopen meer dan 2 miljoen Syriërs over een maand het risico om zonder geld of voedsel te komen zitten. Het weer. Zonnig en droog. In het binnenland wordt het 22 tot 25 graden. In het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal. Lente lentes groen als kunstglas En dan mis ik die magie in wat ik ben geworden Alles wat ik nog kan zijn Want de bladeren verdorden En jeugd is porselein Ik zou wel willen weten of de wereld nog vergaat Want dat is me ooit beloofd Maar zijn beloftes accuraat Ik vind alle opties prima Maar ik wil weten hoe het zit Dan hoef ik ook niet zo te haasten naar het licht up in New York City in a funky cheap hotel.